Veld. Nou, succes jongen! Thank Goedemiddag allemaal, het is vandaag mijn beurt in de Radio 501 Carousel. En zoals de vaste luisteraars wel weten, heb ik eh, altijd een thema en zo ook deze keer weer. Ik heb een lijstje met thema's en ik heb er eentje eh, van dat lijstje gekozen. En nou zijn jullie natuurlijk allemaal erg benieuwd welk thema dat is geworden. Vanmiddag ga ik muziek laten horen van gitaristen die hun stempel hebben gedrukt op de muziek. En er zijn dan gitaristen die er iets toe doen, iets teweeg hebben gebracht. Of gitaristen die alleen maar opvielen door de manier van uh, eh, gitaarspelen. Eh, ik heb een lijst van 100 gitaristen, maar die kan ik deze twee uur niet allemaal laten horen. En eh, de nummer 1 van die lijst, die heb je al gehoord. Dat was Jimi Hendrix en die speelde Voodoo Child. En wat veel mensen niet weten, dat Stevie Winwood van de Spencer Davis Group in die tijd op hem het orgel speelt op Voodoo Child. Eh, we zijn dus van de kant, dat hebben jullie dus in de gaten. En dan nu aandacht voor een gitarist die eh, mede door Woodstock in 1969 wereldberoemd werd. En dan heb ik het over Carlos Santana. Hij speelde in zijn groep Santana en hij zette op de plaat Oyo Comava. jaren 50 veroverde Chuck Berry de muziekwereld met zijn rock and roll. Het was eigenlijk Chicago blues, maar dan in een iets heftigere vorm. Guitar boogie zou je het ook kunnen noemen. Chuck Berry had de swing en hij zei dan ook: There's rock, but it's the roll that counts. In 1956 nam hij Roll over Beethoven op, wat later ook een hit werd van de Beatles. Chuck Berry is ook een voorbeeld geweest voor veel roll gitaristen. thumping little record I want my jockey to play. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I roll over Beethoven, tell Tchaikovsky the news. I got the rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. Caught the rolling off the writer sitting down at a rhythm review. I roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. know she wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. I roll over Beethoven, I roll over Beethoven. denk niet dat er in Nederland geen gitaristen zijn die ertoe doen. Want dan heb je het verkeerd. Ik wil het nu hebben over de Nederlandse gitarist Jan Akkerman. Hij is geboren in Amsterdam op 24 december 1946. Hij is niet alleen gitarist, maar is ook een luidspeler. En dan wel luid met een T, en dat is weer een snareninstrument. Akkerman was gitarist in Johnny and His Cellar Rockers, The Hunters en Brainbox. Daarna in 1970 voegde hij zich bij het Thijs Verleer trio dat toen verder ging onder de naam Focus. Met Focus scoorde hij enige wereldhits. Jan Akman heeft een eigen gitaargeluid ontwikkeld en Carlos Santana heeft diverse gitaarliks van Jan Akman overgenomen toen hij eh, met Focus in het voorprogramma van Santana speelde. Jan Akkerman is een gitarist die voortdurend experimenteert met nieuwe apparatuur en gitaren. Ik wil jullie graag Dark Rose van Brainbox laten horen. En let dan vooral goed op wat Jan Akkerman op zijn gitaar doet. never closed. Dark rose, dark rose, dark rose piece of shows. She comes and goes. gotta roam, gotta roam and search for a brand new home. Mm, not a road, not a road. I'm carrying a heavy mixed up load. Green had in 1966 de moeilijke taak om Eric Clapton te vervangen in John Mills' Bluesbreakers. John Mills zegt er zelf van tegen zijn producer: Hij is niet beter dan Eric Clapton, maar hij kan binnenkort wel de beste zijn. Toen hij daarna speelde in Fleetwood Mac, was hij de meest progressieve bluesgitarist van Engeland. En hij heeft heel mooi gitaarwerk op de plaat gezet, zoals I Need You Love So Bad. baby. I don't want you to worry, baby. I know we can make everything alright. Listen to my plea, baby. Bring it to me because I need your love so bad. We zijn aangekomen bij Eric Clapton en die is geïnspireerd door Freddie King. Hij neemt diverse gitaarlicks van hem over en gebruikt deze in zijn eigen gitaarsolo's. Het duidelijkst is dat te horen op het album dat hij maakte met John Mayall in 1966. Wat hij speelde was de basis, de gitaarsound zonder effecten. Zijn solo's waren melodieus en herkenbaar en zij werden een geheel met de muziek. In de supergroep Cream heeft hij ook mooi werk geleverd. Na Cream veranderde zijn stijlen en op zijn minst zijn sound. We gaan terug naar de basis en dat doen we met Key to Love van het album met John Mayle. En in Key to Love kun je duidelijk de beïnvloeding van Freddie King horen. honey, let me see you again. Hurts my soul, babe, when I find you feeling rough. Life is so bad, baby, when I find the key to love. Put a smile on your face and dry away your tears. Life is bound to get better as you live, yes. Hurts my soul, baby, when I find you feeling rough. Life is so bad, baby, when I find the key to love. one you waited for. Come along and find you turn the key door. That's my soul, babe. When I find you feeling rough. Life is so bad, baby. When you find the key to love. dan nu de beurt aan Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar. De Bo Diddley Beat is de moeder van de gitaarriffs. Bo Diddley eh, heet eigenlijk Alice Otha Bates en is geboren in Chicago. Veel gitaristen hebben stijlelementen van Bo Diddley overgenomen. We gaan het horen. Who do you love? Forty-seven miles of barbed wire. I use a cobra snake for a necktie. I got a brand new house on the roadside, made from rattlesnake hide. I got a brand new chimney made on top, made out of a human skull. Now come on, take a little walk with me, Arlene, and tell me who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? a graveyard mine. Just 22 and I don't mind dying. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? I rode around the town, used a rattlesnake whip. Take it easy, Ollie, don't give me no lip. Who do you love? Who do you love? Who do you love? I was blue. Down the alley, ice wagon flew. Hit a bump and somebody screamed. You should have heard just what I seen. Who do you love? Who do you love? Who do you love? Who do you love? Arlene took me by my hand. She said, Ooh, wee, boy, you know I understand. Who do you love, honey? Who Rogier van Diesveld op Radio 501. 501. Dit is Radio 501. Dit is Radio 501. 501. We zijn een half uur onderweg met deze carousel en het thema is gitaristen die toe doen. Er zijn er al eh, diverse langsgekomen, maar ik heb er nog veel meer. Jeff Beck is nu aan de beurt. Dat is een gitarist met een heel aparte manier van spelen. En niet alleen een aparte manier van spelen, maar ook een eigen geluid. Ik heb hem ooit live, A Day in the Life zien spelen van de Beatles. En dat doet hij met zijn rechterhand continu aan de tremolo-hendel, waardoor hij glijdende tonen maakt. Na deze uitzending kun je een filmpje op mijn eh, Facebook-site bekijken. Eh, www.facebook.com rvd501 En dan zie je precies hoe hij dat doet. We gaan nu luisteren naar A Day in the Life van Jeff Beck. even naar de Nederlandse muziekwereld kijken, dan kun je niet om de bluesgitarist Elko Gelling heen. Hij is geboren in Zwartsluis op 12 juni 1946 en bracht zijn jeugd door in Loosdrecht, waarheen hij verhuisde in zijn eerste levensjaar. En op zijn elfde verhuisde hij samen met zijn ouders naar Assen. Hij vormde begin jaren 60 de band The Rocking Strings en na het aantrekken van Harry Musquet als zanger werd de naam QB and the Blizzards. In de jaren 1967 tot en met 1972 werd hij de beste bluesgitarist van Nederland genoemd. Van Morrison heeft nog geprobeerd om Elko Gelling in zijn band te krijgen, maar dat is nooit gelukt. Elko Gelling heeft eh, met zijn gitaarspel en zijn gitaargeluid een behoorlijke stempel gedrukt op de sound van QB en de Blizzards in de jaren 60. En dat is ook heel duidelijk hoorbaar in The Windows of My Eyes. to the window of my eyes. I can see the rainy day sitting in the chair of my cool, looking for a way to be the one who I am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 something that that I can touch heavenly as it calls the shelter of my mind hides my love and my tears. and I keep on looking for a reason which is not here John McLaughlin werd op 4 januari 1942 geboren in Doncaster, Yorkshire in Groot-Brittannië. Hij is ook bekend onder de naam Maha Vishnu John McLaughlin. Hij heeft een kenmerkende gitaarstijl, virtuoos, eh, snel met een voorkeur voor afwijkende maatsoorten zoals de 13 8 hij emigreerde naar de Verenigde Staten en brak door als elektrisch gitarist in de band van Miles Davis. En in deze band speelden ook Chick Corea en Tony Williams. In 1970 richtte hij het Mahavishnu Orchestra op en hij speelde een fusie tussen jazz, rockmuziek en Indiase muziek. Jeff Beck noemde hem de best guitarist alive. Een duidelijk voorbeeld van de stijl van John McLaughlin kun je horen in Noon Word Race. Hawkins. Hebben jullie ooit van Dale Hawkins gehoord? Dale Hawkins is geboren op 22 augustus 1936 in Louisiana en is overleden op 13 februari 2010. Eind jaren 50 trad Hawkins op in clubs in Shreveport. Hij werd beïnvloed door de nieuwe rock en roll stijl van Elvis Presley en door het gitaarspel van Scotty Moore die in de band van Elvis speelde. Hawkins creëerde zijn eigen Louisiana blues en dat is te horen in Suzy Q uit 1957. Collins was een Amerikaanse eh, zanger, bluesgitarist. Eh, zijn herkenbare geluid, de zogenaamde cool sound, leverde hem drie bijnamen op. The Iceman, The Master of the Telecaster en The Razorblade. Eind jaren 50 koos hij voor de Fender Telecaster en ontwikkelde een eigen stijl en geluid met onder andere zijn Attack Fingerstyle. Zijn gitaarstijl beïnvloedde Robert Cray, Debbie Davis, Stevie Ray Vaughan, Johnny Lang, Susan Tedeschi Kenny Wayne Shepherd en de Nederlandse bluesband Barrelhouse. Jimi Hendrix zei ooit dat hij delen van het gitaarspel van Collins Shuffle overnam in zijn eigen Voodoo Child. En inderdaad, dat is te horen in Collins Shuffle. 501. 501. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. We zijn in deze carousel aangekomen aan het eind van het eerste uur. En dan gaan we er even uit voor de boodschappen. En dan ben ik daarna weer bij jullie terug voor het vervolg van deze carousel. Maar voor het zover is, krijg je straks als laatste plaat van dit uur de plaat voor je hoofd. En die is van de Tide Ropes en heet Kicks. En de Tightropes, dat is een Nederlandse band. Maar voordat we die laten horen gaan we luisteren naar Brian May, de gitarist van Queen. Een, eh, een gitarist met een eigen techniek en een eigen sound. Hij speelt op een gitaar met de naam The Red Special en die is ook bekend onder de naam The Old Lady. Dit is een zelfgebouwde gitaar en die is gebouwd door Brian May samen met zijn vader. En dat alles gebeurde begin jaren 60 van de vorige eeuw. Hij speelde deze gitaar niet met een plektrum, maar met een sixpence muntstuk. Dat is een eh, Engelse munt. En Steve V zei over Brian May: Ik kan elk stuk van iedere gitarist naspelen, maar bij Brian May kan ik dat niet. Luister naar zijn gitaarsound in Killer Queen. She keeps a in a pretty cabinet.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 playful as a pussycat. Momentarily out of action, temporarily out of class. You're absolutely right. She's out to get you. She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam. Guaranteed to polarize. Recommended other brands. Insatiable and appetite. Wanna try? is deze week de Radio 501 Plaat voor je hoop. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek.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 Doe 16 of 17 maart ook mee met de grootste vrijwilligersactie van het land. Zoek met jouw klas of collega's een leuke klus uit op nldoet.nl van het Oranje Fonds. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopguru van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501.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 world. we hebben nog een eh, klein uurtje in deze carousel. En daarin heb ik nog een, mooie lijst gitaristen. Voor de mensen die eh, net inschakelen. Het thema van deze carousel is gitaristen die ertoe doen. Je hoorde net als eerste in het uur Jimi Hendrix met de Bob Dylan song All Along the Watchtower. En in de jaren 70 hoorde je Leo Kotke die uh, erg veel gedraaid werd in alternatieve gelegenheden zoals Camping de Appelhof op Terschelling. Leo Kotke maakt nog steeds muziek en uit 1980 is dit Strange. Rory Gallagher is helaas niet meer onder ons. Hij is geboren op 2 maart 1948 en hij zou dus nu 62 jaar zijn geweest. Hij is niet ouder geworden dan 47. Hij speelde onder andere op een Fender Stratocaster uit 1961 en de lak van deze gitaar is in die periode dat hij erop speelde behoorlijk weggesleten. Rory hield van de klank van de Stratocaster, de heldere toon die altijd duidelijk hoorbaar was. Hij zocht in zijn gitaarspel altijd een mengvorm van technisch en primitief en hij hield van de gitaar zonder alle effecten. Zoals hij zelf ooit zei, I like naked guitar. Er is een mooi dubbelalbum uitgebracht op eh, Super Audio CD met de titel Big Guns, The Very Best of Rory Gallagher. Van deze super audio CD hoor je nu Messing with the Kid. En dat is live opgenomen in de Brighton Dome in 1974. En luister eens hoe hij al in 1974 die boventonen op zijn gitaar speelt. Dat later zo'n gemeengoed werd in de hard rock. Messing with the Kid. andere kant van de wereld, Australië, Down Under. Tommy Emanuel is daar geboren op 31 mei 1955. Het is een eh, jazz-folk-gitarist. Hij begon als vierjarige gitaar te spelen. Hij hoorde op zevenjarige leeftijd Chet Atkins spelen en toen wist hij welke richting hij op wilde met zijn gitaarspel. In Nederland werd hij in 2010 uitgeroepen tot best akoestische gitarist ter wereld. Ik heb hier een live opname van Tommy Emmanuel en hij speelt van de Beatles Day Tripper en Lady Madonna. Radio 501. Is Radio 501. 501. Er lopen op deze wereld twee beroemde muzikanten met de naam John Cale. De ene speelde in The Velvet Underground met Lou Reed en de ander was een Amerikaanse singer-songwriter geboren in Oklahoma City op 5 december 1938. Zijn artiestennaam is J.J. Cale en die naam kreeg hij van een nachtclub-eigenaar in Los Angeles, omdat die in verwarring raakte door twee muzikanten met dezelfde naam. J.J. Gale eh, speelt fingerpicking steelgitaar en dat deed hij op een elektrische gitaar. Hij wist een eigen stijl en klank te creëren en dat is goed te horen op Roll On uit 2009. If the sun don't shine and the rain is ya. Come on down to the corner, we're having a party there. You can dance naked, nobody really cares. Roll on, just keep rolling on. Roll on, just keep rolling on. Well, if your mind is a heavy lady and your thoughts keep getting you down. Don't you worry, honey, we'll all rise you down. Roll on, just keep rolling on. Roll on, just keep rolling on. roll on, just keep rolling on. Roll on, just keep rolling on. We can play just a little bit of ragtime, kick up some rhythm and blues. What you call it, boogie boogie, and that's all for sure. Roll on. Roll just be told no. Howlin was een Amerikaanse zanger, bluesgitarist en hij was de vaste gitarist van Howlin' Wolf. Zijn gitaarstijl werd door vele gitaristen na hem opgenomen in hun eigen gitaarstijl. Hoe die gitaarstijl van Hubert Samling klinkt, kunnen we horen in Killing Floor van Howlin' Wolf. even een vraagje. Hebben jullie ooit gehoord van de gitarist Sol Hudson? Hij is namelijk bekend onder de naam Slash en hij was de voormalige solo-gitarist van Guns N' Roses. Hij heeft een karakteristiek gitaargeluid en dat heeft hij bereikt door gebruik te maken van een Gibson Les Paul met Simmer Duncan Alnico 2 Pro elementen en dat dan weer met Marshall versterkt. Het specifieke geluid gaan we horen in Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. 501. 501. Dit is Radio 501. Dit is Radio 501. 501. Inmiddels anderhalf uur onderweg met deze carousel. En het thema is nog steeds gitaristen die het te doen. En nou weet ik dat ik niet alle gitaristen van mijn lijstje kan laten horen. Dus ik zal eh, er wel veel tekort doen. Eh, toch ga ik proberen om in dit laatste half uur nog wat interessante gitaristen te laten horen. Laat ik beginnen met Danny Lademacher. In de kleedkamer speelde hij zomaar een riffje dat eh, Herman Brood wel interessant vond. En het was het riffje van Saturday Night. En daaromheen werd een heel nummer gemaakt. Dat riffje dat is zo'n bekend riffje geworden, dat moeten we laten horen. Saturday Night van het album Spits uit 1986. Joe Bonamassa is de zoon van een gitaardealer en op zijn vierde jaar raakt hij in de band van de gitaar en van het gitaarspel van Eric Clapton. Hij leerde zichzelf gitaarspelen en op zijn elfde gaf hij zijn eerste optreden met B.B. King. Joe Bonamassa is geboren in 1977 en hij was 24 jaar toen hij het album New Day Yesterday opnam. Ik heb gekozen voor Color and Shape en dat heeft een reden. Hij speelt hier namelijk alle gitaarpartijen. En luister daar maar eens goed naar. Hij zingt er ook nog bij. Color and Shade. Down here in New Orleans. Praying for holy water. Rain on down, rain on down. No. I gotta tell you how I feel. Seven days pass, I still pray for rain. eind jaren 50 zonder enige twijfel de gitarist die liet blijken dat niet de saxofoon maar de gitaar het instrument was van de rock and roll. Zijn gitaargeluid zou spoedig invloed hebben op de surfmuziek en ook op de gitaristen als Jeff Beck en George Harrison. Duane Eddy heeft ook de Shadows beïnvloed en dat is weer duidelijk te horen in Mistwist uit 1963. Richards heeft in zijn 50 jaar bij de Rolling Stones een reeks onsterfelijke Rock's Greatest Single Body of Riffs op de plaat vastgelegd. De bekendste is wel de SOS-riff aan het begin van Satisfaction. Keith Richards is niet een tot de verbeelding sprekende gitarist. Zijn stijl is simpel en is een door hem eigen gemaakte vervolg op de invloeden die hij als teenager van andere gitaristen onderging. Invloeden kwamen van onder andere Chuck Berry, Muddy Waters en Howling Wolf. Keith Richards is geboren in Dartford in Engeland in 1943. In 1965 bedacht hij de SOS-riff van Satisfaction en zette dit met de Rolling Stones op de plaat. Kins vond als platenbaas en platenproducer de poppy Nashville Sound uit. Als gitarist was hij nog inventiever en hij beheerste klassieke, country en jazz stijlen. Hij speelde akkoorden en melodielijnen tegelijkertijd op zijn gitaar. In 1976 zei hij: Ik heb 16 uur per dag een gitaar in mijn handen en ik experimenteer de hele dag. Zijn eigen instrumentale soloalbums zitten vol eindeloze gitaartrucs. Hij heeft in zijn leven veel gitaristen beïnvloed. En ik heb hier eh, muziek van Chad Atkins en dat komt van een mono-vinyl LP en heet Heartaches. tv door bij het grote publiek en was de bluesgitaar mijlenver uit beeld in de voor die tijd hedendaagse muziek. Maar er was een Texaan die om aandacht vroeg en dat was Stevie Ray Vaughan. Hij had de gitaarstijlen van de meeste grote bluesgitaristen geabsorbeerd en ook de stijl van Jimi Hendrix. En daarbij liet hij zich ook beïnvloeden door jazz en rockabilly. Stevie Ray haalde uit zijn gitaar een monstertoon, dik en vet. En dat deed hij onder andere door zijn Fender Stratocaster een halve toon lager te stemmen en dikkere snaren te monteren. Maar natuurlijk ook door virtuoos gitaarspel. Hij verongelukte met een helikoptercrash in 1990 en na zijn dood is hij nog steeds een inspiratiebron voor vele gitaristen. Stevie Ray eh, bedacht ook diverse nieuwe akkoorden en die zijn duidelijk te horen op Tightrope van het album Instep uit 1989. in this rat race. Feels like I'm losing time at a pace. I in the face of grace. Heart full of darkness, spotlight on my face. There was love all around me, but I was looking for revenge. Stepping on the fence, walking the tightrope was a shame and a sin. back in front of me. Radio 501. 501. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. We zijn aangekomen bij de laatste gitarist van vandaag. Mijn twee uur zitten er weer op. Hartelijk dank voor het luisteren en volgende week kun je weer één van mijn collega's horen op de zondagmiddag tussen 4 en 6 in de carousel. En de vraag is dan, wie zal het zijn? Nou, daarvoor moet je dan volgende week gaan luisteren naar de gloednieuwe carousel op zondag van 4 tot 6 op Radio 501. Nu de laatste gitarist van deze carousel, en dat is Peter Frampton. Die gitarist die de Talking Box beroemd maakte met het nummer Show Me The Way. En, en de Talking Box, dat is een klein boxje met erin een speaker. En die speaker die, eh, is helemaal afgesloten met een klein gaatje erin. En in dat gaatje zit een slang. En die slang die gaat naar eh, de microfoon toe. Die komt langs de microfoon. En die doe je dan in je mond. En dan komt het geluid dat speelt in je mondholte. En door je mondholte groter of kleiner te laten worden, eh, kan je de klank veranderen. De klank die je dan eh, krijgt in je mond, die wordt weer opgevangen door de microfoon en dan weer versterkt. En dat beheerste Pieter Frenton uitstekend. En dat kan je heel goed horen in Show Me The Way. tot de volgende keer.